9 uur. Goedemorgen, ik ben Dielke Teertstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. Ziekenhuizen moeten nog dit jaar 140.000 operaties inhalen. Zoveel zijn er door corona uitgesteld, zegt demissionair minister Van Ark in het AD. Ze wil de patiënten gaan spreiden over ziekenhuizen en klinieken door het hele land. Volgens de ziekenhuizen gaat het om allerlei ingrepen. Heup- en knieoperaties, een liesbreukoperatie, een operatie voor een littekenbreuk een sterilisatie, uh, cosmetische chirurgie. Voordat chirurgen aan de bak kunnen moet de ergste coronadrukte achter de rug zijn. Veel operatiekamers zijn nu nog dicht vanwege het virus. Paniek in de Australische deelstaat Victoria vanwege een uitbraak van de Indiaanse coronavariant. De staat gaat een week in lockdown. Alleen voor essentiële zaken mogen mensen nog hun huis uit. Ook miljoenenstad Melbourne gaat op slot. Volgens de premier verspreidt deze virusvariant zich sneller dan bij anderen ooit is geregistreerd. Tramschutter Gugman T. was vuurwapengevaarlijk en geradicaliseerd, maar niemand greep in. Blijkt uit een nieuw onderzoek naar de aanloop van de aanslag twee jaar geleden. Gugman T. schoot toen in Utrecht vier mensen dood in een tram. Bij de politie, het OM en in de gevangenis wisten ze allemaal dat hij gevaarlijk was... maar ze werkten niet samen en daardoor werd zijn gedrag niet goed opgemerkt. Restaurants en cafés gaan nog lang last hebben van de coronacrisis... Volgens onderzoekers van ING geven we sinds corona meer geld uit aan online boodschappen... en aan lekker eten voor thuis van speciaalzaken. En dat blijven we doen. Ze denken niet dat we weer massaal uit eten gaan. Vanaf 5 juni kan dat waarschijnlijk wel weer binnen uit eten of naar de kroeg een paar dagen eerder dan gepland. En dat is volgens deze restauranteigenaar belangrijk. Voor ons eh, financieel gezien eh, eh, is het echt wel weer belangrijk dat we weer aan de gang gaan. Nou, vroegen ze het vier dagen. Is dat, is dat nou, ja, scheelt een slok op een borrel? Ja, elke dag scheelt. <laughs> Denk ik voor ons, maar ook zeker voor, ook voor de gasten. Die staat voor de, beleving in ieder geval. Ja, die staat te popelen om te, om te komen. dat merk je zo erg. Dat is dus nog maar de vraag. Onderzoekers denken dat we structureel meer thuis blijven. Het weer een grijze dag, het misert op veel plekken. Alleen het westen krijgt soms wat zon, maar vanaf morgen wordt het allemaal wat mooier. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Op de A1 Amersfoort Amsterdam een aanrijding bij knooppunt Watergraafsmeer. Twee rijstroken zijn er dicht. Vanaf Muiden staat file met een kwartier vertraging. Ook is er een kwartier vertraging naar Amsterdam tussen Hoogmade en Hoofddorp. En 20 minuten op de A44 naar Amsterdam voor knooppunt Burgerveen.